Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaanoever zijn vannacht aanslagen en vuurgevechten gemeld. Het gebied wordt door Israël bezet. Volgens het leger zijn er twee militanten gedood. Daarnaast zijn er meldingen van geweld door kolonisten tegen Palestijnse burgers. Ook waren er op twee plekken aanslagen met een auto. Sinds de oorlog in Gaza is het geweld op de Westoever toegenomen. Deze week is het leger begonnen aan de grootste inval in mogelijk 20 jaar tijd. Het Amerikaanse leger zegt in Irak 15 leden van islamitische staat te hebben gedood. Bij de aanval raakten ook zeven, zeker zeven Amerikanen gewond, meldt persbureau AP. Het Pentagon zegt dat meerdere IS-kopstukken zijn gedood die in het westen van Irak zaten. De VS denkt dat er geen burgerslachtoffers zijn. Over de gewonde Amerikanen zegt het leger niets. Het is onbekend hoe ze gewond zijn geraakt. Functionarissen zeggen tegen AP dat de militairen niet in levensgevaar zijn. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof laat social media platform X blokkeren. Het bevel werd gegeven nadat X-baas Elon Musk weigerde een juridische vertegenwoordiger aan te stellen. Het is een verdere escalatie in de juridische strijd tussen het bedrijf van Musk en Brazilië. Die begon toen de rechter X vroeg om accounts te blokkeren die nepnieuws en haatberichten zouden verspreiden. Musk vindt dat een rechter zich daar niet mee moet bemoeien en kondigde daarom aan te stoppen met de bedrijfsactiviteiten in Brazilië. De wedstrijd Feyenoord-Ajax wordt op 30 oktober gespeeld. De eredivisiewedstrijd stond morgen op het programma... maar omdat de politie dit weekend staakt, werd de klassieker verboden. Volgens de KNVB is woensdag 30 oktober het eerste passende inhaalmoment... met het oog op de andere wedstrijden die Ajax en Feyenoord nog spelen.